By any means necessary, girl. Feel like I'm ruthless, that's my word. It's not a nuisance, what I heard. Take it the more, the merrier. It's not a big surprise. I know the man will catch your eyes. Look at the why when I go in the sky.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 Dat is een van de conclusies van het Centraal Planbureau, dat samen met het Planbureau voor de Leefomgeving verkiezingsprogramma's heeft geanalyseerd. Alleen bij de SP en in mindere mate de PvdA verbetert de koopkracht enigszins. Bij GroenLinks blijft die gelijk. De koopkracht daalt het meest bij SGP, CDA en D66. De VVD creëert de meeste banen, gevolgd door GroenLinks en het CDA. De SP is de enige partij waarbij de werkgelegenheid juist daalt. Volgens het CPB is de politiek in staat om de overheidsfinanciën in de hand te houden. Voor de kiezers is dat volgens directeur Teulings een goed teken. In Athene demonstreren opnieuw duizenden Grieken tegen de miljarden bezuinigingen. Ook in Thessaloniki is een grote demonstratie. Grote delen van het land liggen stil door de vierde grote staking tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Onder meer bij de Belastingdienst en ministeries wordt gestaakt. In ziekenhuizen worden alleen noodgevallen behandeld. De leider van de Thaise Roodhemden heeft zijn aanhangers opgeroepen om niet langer geweld te gebruiken. Gisteren waren er rellen in de hoofdstad Bangkok en werden tientallen gebouwen in brand gestoken. Ook vannacht was het nog onrustig. Democratie kan niet op wraak en woede worden gebouwd, zo zei de protestleider op tv. In Bangkok hebben demonstranten vanochtend zonder geweld een boeddhistische tempel verlaten. In de tempel lagen 16 lijken. Zes lijken. In Parijs zijn uit het Museum voor Moderne Kunst vijf schilderijen gestolen. Volgens Franse media gaat het om werken van onder andere Picasso, Matisse en Braque. Vanochtend vroeg bleek dat de stukken uit het Museum voor Moderne Kunst waren verdwenen.